Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Zo'n 100.000 kwetsbare jongeren zijn niet in beeld bij de instanties. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vast dat 70% van de gemeenten de jongeren niet volgt. Gemeenten zijn dat wel verplicht bij jongeren die kwetsbaar zijn... doordat ze zonder diploma's van school zijn gegaan of een zwervend bestaan leiden. Een brand in het Brabantse natuurgebied Grote Heide bij Waalre gisteren is hoogwaarschijnlijk aangestoken. Op verschillende plekken is vuurwerk gevonden, dat meldt een boswachter. De brand ontstond gisteren aan het einde van de middag. Een gebied van ongeveer 6 hectare is door de brand verwoest. Bij een bombardement op de stad Aden in Jemen zijn tientallen burgers om het leven gekomen. Bronnen bij lokale ziekenhuizen spreken van tenminste 43 burgerslachtoffers. De doden vielen bij raketaanvallen van Sjaïtische Houthi-rebellen. Veel Houthis waren juist uit de havenstad Aden verdreven. In Gaza-stad zijn twee mensen gewond geraakt bij explosies, waarschijnlijk aanslagen, vlakbij geparkeerde auto's van leiders van Hamas. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar mogelijk zit islamitische staat erachter. Hamas heeft onlangs een campagne gevoerd tegen de jihadstrijders. En de Britse premier Cameron wil intensiever samenwerken met de Verenigde Staten en andere bondgenoten in de strijd tegen islamitische staat. In een gesprek met een Amerikaanse tv-zender zei hij dat het kalifaat moet worden vernietigd. De Amerikaanse komiek Bill Cosby heeft bekend dat hij vrouwen heeft betaald om te zwijgen over seksueel misbruik. Dat meldt de New York Times op basis van nieuw gelekte stukken uit het rechtbankdossier. Cosby, die 78 is, is door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. En Nederland heeft zich in de Davis Cup geplaatst voor de play-offs om een plek in de wereldgroep. Robin Haase versloeg in Oostenrijk Dominic Thiem in drie sets. En daarmee worden de kansen voor Nederland een stuk groter. Het weer, het wordt droger en de zon breekt geregeld door. In het noorden alleen nog een bui. Vannacht 12 tot 15 graden en kans op een mistbank.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 Marcel, tu es très belle. En, en zij zegt, je suis Nederlandaise. Oh, je parle un petit peu français. En ik zeg, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen. zag haar zo verlegen lachen.